Een gezin van vier mensen stond in de lift. Door de brand viel de stroom uit. De lift bleef hangen en kwam vol rook te staan. De vader van 39 en zijn zoon van 4 kwamen om het leven. De 36-jarige moeder en een dochter van 8 raakten zwaar gewond. De brandweer evacueerde een aantal bewoners met hoogwerkers en ladders. Bewoners van de Arnhemse flat vertellen dat ze geen kant op konden... omdat dat de flat maar één uitgang heeft en er geen noodtrappen zijn. Inmiddels wordt er een noodtrap gebouwd, zodat mensen het gebouw uit kunnen. Vanwege de mist zijn er vanochtend opnieuw vertragingen op Eindhoven Airport. Een aantal binnenkomende vluchten uit Oost-Europa kon vanochtend vanwege het beperkte zicht niet landen en is omgeleid. Ook gisteren lag het vliegverkeer in Eindhoven een paar uur stil vanwege de mist. De bosbranden in Australië hebben sinds maandag zeven levens geëist. Vandaag kwamen er drie mensen om het leven. Meerdere mensen worden vermist. Onder de slachtoffers uit de deelstaat New South Wales... zijn een brandweervrijwilliger en een vader en een zoon. Honderden huizen en miljoenen hectare zijn verwoest... en er woeden nog ruim 150 branden. In totaal zijn dit seizoen door de bosbranden in Australië... zeker 18 doden gevallen. In Hongkong doen tienduizenden mensen mee aan de eerste protestmars van dit jaar. Daarmee zetten ze de serie demonstraties die al een half jaar duren voort. De demonstranten eisen onder meer volledige democratie, amnestie... voor meer dan 6500 actievoerders die vastzitten... en een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. En verder willen ze af van de Chinese invloed op Hongkong.